Een voorspoedige start. Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. In New York is een waken gehouden voor de twee politieagenten die zaterdag werden doodgeschoten. Mensen verzamelden zich met kaarsen bij een geïmproviseerd gedenkteken in het stadsdeel Brooklyn bij de plek van de moorden. De dader, die later zelfmoord pleegde, handelde uit wraak voor de dood van de ongewapende zwarten Eric Garner en Michael Brown, die omkwamen door geweld van blanke politiemensen. Bij de waken waren tientallen politiemensen. Leiders van de zwarte gemeenschap en van de organisaties voor burgerrechten zijn bang dat de dood van de agenten schade zal toebrengen aan hun strijd voor hervormingen bij de politie. Ze hebben in scherpe bewoordingen afstand genomen van de moorden. Een man uit Indonesië klaagt de Nederlandse staat aan wegens marteling. De nu 86-jarige man was eind jaren 40 het slachtoffer van stelselmatige martelpraktijken, zegt zijn advocaat Lisbeth Zegveld. De man werd in 1947 gevangen genomen door militairen van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Hij werd ervan verdacht de beweging te steunen die streefde naar onafhankelijkheid van Indonesië. Om een bekentenis los te krijgen zou de man stroomstoten hebben gekregen. Ook zou hij zijn gedwongen om veel water te drinken... waarna ondervragers op zijn buik gingen staan, de zogeheten waterproef. Zegveld stelt de Nederlandse staat aansprakelijk... en eist een nog onbekend bedrag aan schadevergoeding. De veiligheidscontroles op het vliegveld van Frankfurt laten ernstig te wensen over. Dat schrijft de Europese Unie in een geheim rapport dat in handen is van de Duitse krant Bild am Sonntag. Volgens de krant slaagt een undercover controleur zich in de helft van de gevallen in om wapens of andere gevaarlijke voorwerpen door de handbagagecontroles te krijgen. Het personeel zou niet goed weten hoe het de beelden van de röntgenapparatuur moet interpreteren. Volgens het vliegveld krijgen alle medewerkers nu bijscholing. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat motregen. Het is vannacht 7 tot 10 graden. De komende dagen blijft het stevig waaien. Het regent geregeld en de temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden.